Onlangs heeft Duitsland ook bekendgemaakt een complete installatie beschikbaar te stellen. Eh, Spanje heeft onlangs gezegd raketten voor eh, Patriot-installaties eh, beschikbaar te stellen. Het is maar de vraag of dat er allemaal genoeg is. Zelensky heeft gezegd dat hij eigenlijk zeven installaties zou willen hebben... en dat dat echt nodig is voor de verdediging van het Oekraïns luchtruim. Maar aan zeven installaties zijn ze nog niet bij elkaar. Nederland levert de Patriots niet volledig zelf. In overleg met andere Europese landen leveren we een deel van de installatie. De missionair staatssecretaris Van de Burg heeft meerdere keren de opdracht gegeven om asielzoekers te laten slapen in wachtruimtes in Ter Apel. En dat terwijl hij wist dat het voor de asielzoekers gevaarlijk kon zijn. Hij zegt dat hij geen andere oplossing zag. Als hij de mensen niet in de wachtruimtes liet overnachten, hadden ze buiten moeten slapen. Een middelbare school in Reuver in Limburg blijft vandaag dicht... na geweld door leerlingen en ouders. Afgelopen vrijdag bleef een scholier weigeren zijn telefoon weg te doen... en haalde hij ouders en andere leerlingen erbij. Schoolmedewerkers werden vervolgens bedreigd en geïntimideerd. Gisteren liep het weer uit de hand en moesten agenten en medewerkers ingrijpen. In Breda weten ze het zeker. Hun clubje, NAC Breda, promoveert naar de eredivisie. Vanavond spelen ze de eerste play-offs wedstrijd daarvoor tegen Excelsior. De hele stad hangt inmiddels vol met vlaggen. En ook de beheerder van het stadion is er elke seconde mee bezig. Ik zat in de bus terug uit Emmen, toen begon het al voor kaarten, vlaggen voor aan de gevels, winkels die bellen die de, die de winkels willen versieren. Ja. Wat ga je doen als NAC promoveert? Nou, tandenbossen pakken thuis en drie dagen niet thuiskomen. Nou, kaartjes voor de play-offs staan voor belachelijke prijzen op Marktplaats. Waar je normaal gesproken voor minder dan twee tientjes een ticket kan kopen... worden de kaartjes online nu voor 400 euro aangeboden. De club waarschuwt dat degenen die hun kaartjes proberen door te verkopen... een stadionverbod van 18 maanden riskeren. Het weer nog. De dag begint op de meeste plekken droog en zonnig. Vanmiddag meer wolken en geregeld buien. En het wordt zo'n 16 tot 19 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Het restje van de ochtendspits in Noord-Holland. Meeste vertraging daar nog op de A7 richting Zaanstad. Bij de werkzaamheden bij Purmerend staat 5 kilometer file met een kwartier op onthoud. En op de ring van Amsterdam, op de ring west richting de Koentunnel... daar is een ongeluk gebeurd. De rechterrijstok is dicht. Hou rekening met een kwartier extra reistijd.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 Beyonce. Free. MC Light, y'all ready? Let's put it down for the clubs. but we have a religion. Playboy, holla at me later. Don't you know I'm managed by a validator? I'm a exterminator. I look good, so hate me, hater. Me and my girls drinking, where's the waiter? Cheating guys already pledging. Ladies' night, don't suffocate us. If you touch us, be an altercation. One missy, use a personator. I got so much ice, I even scared Jacob. Beyonce, MC Light, and free. Misty, put it down on the beat. Party people is a good decision. We gon' show you how to fight temptation. I'm just fighting temptation. got full control. Yeah, it's very tempting you take me home. I know you want my love. I think the time is right. Oh, yeah, club, free gully, no doubt. See this real deal player staring dead in my mouth. He got his crew, but I got mine too. Send a note to my table like, what, what you gonna do? I game got him spreading me out. In my ear, drop tears, how he left his spouse. And oh, the nice car's an impressive house. He wanna run up in, I ain't no regular route. Me and the girls, we ain't stressing out. We ain't birds, we ain't heading south. Them one nighters that's dead is out. Little talk on the creep, what you said is out. I get cheddar to help me do whatever. No beef with Dennis Edwards, but I fight temptation. I'm not saying I don't like temptation. I'm just looking for the right temptation, you know. I'm just fighting temptation. I'm down, sugar queen. Fighting temptation like Layla Ali with the one two. Let me show you what the hun do when I come through with the butter dip crew neck. Show me that you got my back. Love me from where you at. I got eyes up over my shoulder. If you should decide to get closer, well then this dance is straight over. I'm gone and Missy's Testarossa. Be cool, that's what free say. Be safe, keep it clean, but give a leeway. All I know is some crazy sensation. You fine, but I'm fighting temptation. I'm just fighting temptation. I gotta get full control. Yeah, it's very tempting. decision. I'm just looking for the right temptation, right, right temptation.